10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal ligt op de mijnen aan het kabinet, zo bevestigt een bron in Den Haag. Het is aannemelijk dat minister Kamp het advies overneemt. De NAM, het bedrijf dat het gas uit de grond pompt, denkt dat er zonder problemen ruim 33 miljard kuub gewonnen kan worden. Maar het staatstoezicht noemt dat vanwege het risico op aardbevingen onverstandig. De piloten van Air France gaan komend weekend niet staken. Dat zeggen de twee belangrijkste pilotenbonden tegen persbureau AFP. Ze zouden het werk neerleggen omdat ze het niet eens zijn met de versobering van hun arbeidsvoorwaarden. De nieuwe topman van Air France deed vandaag een handreiking. De aangekondigde bezuinigingen gaan voorlopig niet door en de topman komt met nieuwe plannen. In ruil daarvoor beloven de bonden in ieder geval tot 1 november af te zien van stakingen. Oud-militair Jitse Akse is opgelucht dat hij niet vervolgd wordt voor het doden van IS-strijders in Syrië. Volgens een advocaat is hij ook boos dat het OM hem zo lang in onzekerheid heeft gelaten over mogelijke vervolging. Akse werd in januari gearresteerd nadat hij in interviews had verteld over zijn tijd als sluipschutter bij een Koerdische strijdgroep. De arrestatie van Akse leidde destijds tot veel verontwaardiging. Na drie dagen werd hij vrijgelaten. De zaak is volgens het OM nu geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De weduwnaar van het Britse parlementslid Joe Cox zegt dat zijn vrouw is vermoord om haar politieke ideeën. zoals een voorstander van het Britse EU-lidmaatschap. De weduwnaar gaf voor het eerst na de moord op zijn vrouw een groot interview. Joe Cox maakte zich volgens haar man grote zorgen over de verruwing van het politieke debat. Ze was bang dat mensen daardoor steeds extremere posities innemen.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 Oud en nieuw door elkaar. En dit was natuurlijk eh, Marion McPartland. Eh, Love is... Dus even kijken, Love is Here to Stay natuurlijk. Mooi nummer, mooi begin van het tweede uur. En mm, zoiets ouds doen we nog iets ouds voor de verandering. Fats Waller, Ain't Misbehaving. 1942. out late, no place to go. de het uitvoeringen van dit nummer zijn. Ain't Misbehaving. Zelf vind ik een mooi van Robson en Jerome. Die Engelse heren die dat eh, in, met z'n tweetjes ooit gezongen hebben ook. Tijd weer voor iets nieuws. Reset Michel. Antidote. Don't you open up my heart though Don't you let out that antidote hear me take my soul oh, Don't you go through the front door Creeping where I let you go I won't open up my heart though Don't you let out that antidote oh, oh. Party every single day Try to fade my heart away Spent the check on my ego Everybody make me lay me down. Drown all of my sorrow out. Don't you let all my poison out. My nigga, that's a no no. Cause I just want the cocoa. And he just want the low low. You can't see my heart though. Get the feds, lock it up, yo. Don't you open up my heart though. Don't you let out that antidote. Sex and money's all I know. Give me, give me, take my soul. Don't you go through the front door. Just creeping where I let you go. You can see my Twitter, I'm poisonous. Just like these niggas don't want me. I'm here for show, so don't need me. Cause I'm quick to go, believe me. I'm poisonous, don't eat me. I don't know. I don't, I don't mean to let you down. I just, I just came for the party. I, I, I just came for the party. I, I just came for the party. I just came for the party. mooie klanken zijn van Valery Ponomarev. Eh, een Russische trompetist. Uh, Ponomarev eh, ja, woont tegenwoordig in Amerika. ja, al sinds 1973. Maar toen hij nog in Rusland woonde... was eigenlijk de, de eerste jazzmuziek die hij op de radio hoorde... was van Art Blakey's Jazz Messengers. Met natuurlijk uh, trompetist eh, Lee Morgan, eh, Bobby Timpson. en dat nummer wat hij toen hoorde was Molin. En dat nummer speelt hij ook met zijn big band. Op zijn eerste cd, die heette Our Father Who Art, Blakey. Valerie Ponomarev. Ja, toch moet ik hem heel langzaam terugdraaien. Want het is een vrij lang nummer. En dat uh, nummertje van 10 minuten, dat gaat niet worden in dit programma natuurlijk. Eh, dat, dat kan niet, helaas. Eh, dan ben ik toch weer bij een nieuwe artieste... waar ik tegenaan liep van de week. Nou, figuurlijk gesproken natuurlijk. En die heet een zangeres Maliba. Een, een, ik denk Frans. die heeft een cd gemaakt, Halfway There. Een cd 2015. Ja, het doet me ook een beetje denken aan die Cecile Saint Laurent of zo heet die, dacht ik. Ook een hele bekende. Maar deze gaat het ook maken. If I Were a Bell. Ask me how do I feel? Ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. Or feel little me with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. And if I were a watch, I'd start popping my spring. And if I were a bell, I'd go ding dong, ding dong, ding. Ask me how do I feel from this chemistry lesson I'm learning. Well, sir, all I can say is if I were a bridge, I'd be burning. Yes, I knew my morale would crack from the wonderful way that you look. Boy, if I were a duck, I'd quack. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I just gotta behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. or oh, if I were a banner, I'd wave. Ask me how do I feel, little me, with my bougie upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a gate, I'd be swinging. ik heb het inmiddels even bekeken. Ze komt helemaal niet uit Frankrijk. Het is gewoon Amerikaans gewoon. En ze heet Malia. En het komt uit Philadelphia. Het is ook een hele slimme meid. Want ze heeft dus een eh, universitaire opleiding in Yale gevolgd. Met een graad in eh, geschiedenis. En Temple is ook een universiteit met een eh, rechtsgraad gehad, een studierechten. Dus de brains heeft ze, maar ze heeft de stem ook. Dus deze mevrouw gaan we zeker meer van horen. Wat ook een aardige cd is, die onlangs uitgebracht is... is een cd van Sonny Rollins en trio, zijn trio en het Horace Silver Quintet. En dat is een, eh, een cd, dit hebben ze opgenomen in 1959 in Zurich. Toen stonden beide muziekclubjes in de studio en hebben ze een paar opnames gemaakt. En daarvan ga ik er één draaien van het Horace Silver eh, Quintet. E Ja, Horace Silver Quintet eh, eh, live in Zurich uh, eh, 1959. aardig. tijd om even stil te staan bij het Noordzee Jazz Festival. En ik ga er niet zoveel over van draaien Er is zo'n ontzettend lange lijst van de hele bekende spelers die er allemaal optreden. Maar ik beperk me tot twee. Maartje Meijer en Melanie de Basio. En Maartje Meijer is eh, ja, wel bekend in Nederland zo langs Uh, eh, twee cd's gemaakt. En eh, de cd waarmee ze denk ik ook in het Noordzee staat... dat is Inner Circle. Met, dat is een aardig bandje, die band van haar trouwens. Maarten Hogerhuis, altsax. Joris Roelofs, basklarinet. Tobias Nijboer op bas. En Johan Terol Amigo op drums. En haar partner, echtgenoot Jesse van Ruller speelt ook nog mee. Dus dat gaat wat beloven. En van die cd Inner Circle draagt het nummer Floating. volgens mij. Ja, volgens mij zat er een beetje ruis in. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Uh, Maartje Meijer. En eh, ik was helaas op vakantie in de maand mei. Eh, lekker op Corsica geweest, Sardinië, nou, noem maar dan maar op. Maar ik zag in het programma van Meer Jazz, Haarlemmermeer... dat daar ook optrad een beentje New Amsterdam Voices. En daar heeft ze ook een, een relatie mee, om het maar zo te zeggen. Ze arrangeert voor. Volgens mij speelde ze ooit nog piano erbij. Ik weet niet of ze dat nu nog doet. Maar dat is wel een grappig nummer, Short People. Ik zal er wat van laten horen. badoo, badoo, doo, doo, da badoo. Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no reason to lay out. Well, I don't want no people. I don't want no people. I don't want no people. Ja, dat is natuurlijk een nummer van Randy Newman, Short People. Maar deze is ook aardig, van Michael Jackson. New Amsterdam Voices. My baby's always dancing. It wouldn't be up back. I don't get no love and that's no lie. We spent the night at Frisco at every kind of disco. From that night I kissed all love goodbye. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine, Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the Ja, tot zover de New Amsterdam Voices met Blame It on the Boogie. Ben je geïnteresseerd, kan je de filmpjes nakijken op YouTube. New Amsterdam Voices, ze staan er allemaal op. Leuke nummers, ook een aardig filmpje. Eh, ja, we gaan weer eh, met uh, jazz verder. En ik had gezegd, ik had twee eruit gezocht. Melanie de Bascio, een Belgische. En daar ga ik iets van draaien. Melanie de Bascio, hier is hij. I Feel You. Nou, ik had gezegd Melanie de Basje. Ik ben nog niet ervoor. voor. Ik na, na, drie weken vakantie moet ik het weer echt uh, onder controle zien te krijgen. Het is eh, een beetje experimenteren vandaag weer. I Feel You, Melanie de Basje. I feel you. A deep echo. strong appeal for that mystery. I know you know. Cause I feel. say why we mix. It sounds too loud. knocking on our door, and love is calling us for sure. The wind is blowing much too hard for love. There's no reward. strong appeal for that mystery. I know you know. Ja, kort nummer. I feel you. Eh, van Melanie de Bascio. Italiaanse vader, een Belgische moeder. En, ja, een fascinerende stem. Treedt ook op Noordzee Jazz Festival. Ben je in de gelegenheid, ga dan absoluut naar haar luisteren. Want het is absoluut de moeite waard. Akoestisch concert. Eh, we komen weer bij grote mannen uit de jazz. En dan heb ik het over uh, Stan Getz en de Oscar Peterson Trio. I was doing alright. van uh, Stacey Sullivan, Amerikaanse zangeres. Castles in the Center. Laten hopen dat we dat in Zandvoort heel veel gaan zien de komende zomer. Kastelen bouwen op het strand, dat het weer zodanig. Trouwens, de zon schijnt hier. Een blauwe lucht zie ik ook. Dus wie weet gaat het toch nog goed komen vandaag. Uh, cd van haar is Stranger in, in a Dream. En dat is een nieuwe cd, 2016. Stacey Sullivan. Dan kom ik bij de Ed Palermo Band. Een band die natuurlijk bekend is omdat ze altijd werk van eh, Frank Zappa speelden. Maar dit is een nummertje van, ik dacht Neil Young... Moon Harvest Moon. De Ed Palermo Band. summer fall big band. Dat is een, eh, die heeft een cd gemaakt, One Child Left Behind... 2016, nieuwe cd. En eigenlijk alle nummers die erop staan zijn juweeltjes. Ik kan ze allemaal van harte aanbevelen. Eh, het is veel werk van uh, Zeppa, maar ook van Young. En ja, echt een prachtige cd. Voor een big band, klasse. Ehm, dan gaan we naar een, een Charles McPherson Quartet. Love Letters. <laughs> Mm-hmm. Amerikaanse jazz-alt-saxofonist. Eigenlijk heel bekend geworden in zijn eh, periode van 1960 tot 72 met eh, Charles Mingus. Eh, ja, als filmliefhebber weet ik ook nog toevallig dat hij de film Bird... daar eigenlijk geholpen heeft met stukken van Charlie Parker te spelen. Charles McPherson, mooie cd's gemaakt. onder andere met de pianist Steve Koen. prachtige cd's. Dan kom ik weer bij iets uit onze eigen buurt komt. Nou, buurt, België. Lady Lin, een nieuwe cd van eh, ja, singer-songwriter Lien de Greef. Daar staat een heel mooi nummertje op, dat heet eh, Secret. En dat wordt, daar wordt ze begeleid door bassist uh, Philippe de, van den Bril. Ik laat het even horen, want het is gewoon heel erg mooi. Fijn. Klein en fijn.